met het NOS Journaal. De regeringspartijen VVD en PvdA vinden het geen goed idee om grondtroepen naar Syrië te sturen voor de beveiliging van vluchtelingenkampen. CDA-leider Buma stelde vanochtend voor om zo nodig Nederlandse militairen in te zetten voor het inrichten en beveiligen van safe havens voor vluchtelingen in Syrië, Irak en Libië. Volgens de PvdA kan militair ingrijpen in Syrië een escalerende werking hebben. Bij grote politieactie in het westelijk havengebied in Amsterdam zijn vier mensen aangehouden. De actie richtte zich op een garagebedrijf waar mogelijk criminele activiteiten plaatsvinden. Bij de inval in het bedrijf waren behalve politiemensen ook medewerkers van Defensie betrokken. De politie wil niet zeggen waar ze precies naar zochten, alleen dat het gaat om een lopend onderzoek. Minister Schippers moet de Tweede Kamer uitleggen waarom ze in het tv-programma Linda Zomerweek een gezichtscreme heeft aanbevolen. Het ging om een crème van een kliniek die samenwerkt met een commerciële ziekenhuiszorgaanbieder. De SP vindt dat de geloofwaardigheid van de minister van Volksgezondheid op het spel staat. De partij wijst erop dat Schippers ervoor pleit dat de artsen en wetenschappers transparant zijn over hun banden met de farmaceutische industrie. De SP wilde eigenlijk een debat, maar kreeg daarvoor onvoldoende steun. Een deel van de Kamer vindt wel dat Schippers een brief met uitleg moet sturen. De eerste Noorse gevangenen die hun straf in Nederland uit gaan zitten... zijn vandaag aangekomen op Groningen Airport Eelde. Het gaat om de eerste 25 van in totaal 240 Noorse gevangenen. Noorwegen kampt met een cellentekort en is bereid Nederland te betalen... voor het gebruik van de gevangenis hier. De Noorse gedetineerden werden bij aankomst overgedragen naar Marchousset. Ze zijn met een bus naar Veenhuizen gebracht. In totaal komen er 10 vluchten met Noorse gevangenen. Die worden om veiligheidsredenen niet aangekondigd. Het weer, er vallen nog een paar buien, maar vanavond neemt de regen langzaam af. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Er valt soms een bui, maar er is soms ook zon. Het wordt een graad of 17 à 18. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Het is een vrij pittige avondspits. Er zijn een aantal ongelukken gebeurd. Een paar opvallende files in de Randstad. Onder meer op de A1 Amsterdam naar Amersfoort tussen Eembrugge en Knoop het Hoevenlaken. 7 kilometer door wegwerkzaamheden. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Amstel Businesspark en Vinkenveen. 12 kilometer door een ongeluk. Wel zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Afrit Everdingen 7 kilometer. En op de A4 in de richting Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoudendorp 8 kilometer na een ongeluk. Daar zijn wel alle rijstroken weer open. Op de rijbaan richting Den Haag staat bij Burgerveen 7 kilometer door een kapotte auto. Er is één rijstrook dicht. En verderop staat ons een keertje 6 kilometer richting Den Haag bij Rijswijk. Komt er een ongeluk, maar ook daar zijn alle rijstroken weer open. Op de A9 Diemen richting Alkmaar. Bij knooppunt dorp 9 kilometer. En op de rijbaan richting Diemen. Daar staat bij de afwit AMC 5 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10. Tussen Duivendrecht en Klopen de Nieuwe Meer 6 kilometer. En op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag en Zoetermeer 7 kilometer. En verderop in de richting Arnhem tussen Maarsberg en Wageningen 8 kilometer.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 mm. don't believe. Uh, oh, don't let me go. Uh, cheetahs need to eat. Uh, run and antelope wretched one. Does it shock you see? He left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes, man are made of the same things.